voorspoedige start. Dit is Jeroen met het NOS Journaal. In een volgend kabinet moet een extra minister komen voor het verkeer. Dat vindt een transportcoalitie waarin onder meer de NS, stadsvervoerders, de ANWB en transportorganisaties zich hebben verenigd. Ze willen dat de nieuwe minister van Mobiliteit de verbinding in en tussen steden gaat verbeteren en de verdere groei van files gaat voorkomen. Daarvoor zou een miljard euro moeten worden vrijgemaakt. Ook wil de vervoerscoalitie dat er geld beschikbaar komt voor betere fietsinfrastructuur en groene brandstof. De nieuwe minister zou moeten functioneren naast de minister van Infrastructuur en Milieu. De Nederlandse moordverdachte Robert Tico I. is volgens Europol de meest gezochte Nederlandse crimineel. Hij zou in juli vorig jaar twee mannen hebben neergeschoten voor een haas café. Een van de slachtoffers overleefde dat niet. De Europese politieorganisatie Europol zette begin deze maand een bijzondere adventskalender op internet. Elke dag tot kerstmis wordt een gezochte crimineel getoond, telkens de meest gezochte crimineel van een aangesloten land. Uit het oostelijk deel van de Syrische stad Aleppo zijn sinds gisteren 8000 mensen geëvacueerd. Vandaag is de tweede dag van de evacuatie uit Oost-Aleppo... die na een moeizaam bereikzaak het vuren werd begonnen. De burgers en rebellen gaan naar plaatsen in de provincie Idlib... die in handen zijn van rebellen. Er zitten naar schatting nog zo'n 50 mensen... in het grotendeels verwoeste stadsdeel. Er komt geen Haarlemse honkbalweek meer. De organisatie heeft laten weten dat het financieel niet meer haalbaar is om het internationale toernooi te organiseren. De Haarlemse honkbalweek werd sinds 1961 georganiseerd, sinds 1972 om het jaar. Nederland won vier keer, waaronder de laatste keer dat het toernooi werd gehouden afgelopen zomer.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 Op deze zonnige zondag, de 11e december alweer. We gaan naar de kerst toe. Dat betekent dat ik eh, tijdens het jazzprogramma natuurlijk ook wat... Uh, ja, lekker eh, kerstsfeer ga brengen. En ik begin nu al met Michael Bublé... maar ik ga wel even het hele nummer draaien. Dat vind ik wel dat hij het wel verdient heeft. Hij heeft zo zijn best erop gedaan. Met Shania Twain samen nog I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten the children listen to hear sleigh bells in the snow snow. Said I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Michael Bublé met Chennai 2. En ik hoorde van de week vertellen, ik weet niet waar is, maar eh, ik denk het wel. Want het was gewoon om de nationale radio te horen... dat uh, Shania Twain, u kent natuurlijk de grandioze zangeres... dat dat het nichtje is van Henk Wijngaard hier. De Nederlandse Henk Wijngaard van de vlam in de pijp. Je zou het bijna niet verwachten, maar uh, hij heeft echt een vlam in zijn pijp gehad. althans, zijn familie, want die hebben een flambieuze zangeres op de wereld gezet. Shania Twain, en u hoorde haar zojuist met Michael Bublé... en ze droomden allebei van een witte kerst. Zou het nog gebeuren dit jaar, luisteraars? Zou het dan echt gebeuren? Zou echt een witte kerst krijgen? De kansen zijn maar zo klein, hè. Verdorie. Nou, ja, ik, ik, ik, ik hou ervan, hoor. Ik zou meteen mijn moonboots aantrekken. Eh, met mijn camera de duinen intrekken. En mooie foto's maken van eh, al die kerstduintoppen, eh, uh, zeg maar. Ja, ik hoop dat ik het ooit nog eens mag beleven. Just one of those things, zeg maar. Dit is uh, eh, DG Bridgewater. Just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. And just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Just Scoop it and let it battle your dead dog. de super zwingende muziek van DG Bridgewater. Just one of those things. Nou, misschien zegt u luisteraars... Eh, ja, het, het zwingde. En ik ben helemaal uit mijn dak gegaan hier in de kamer. Eh, ergens in Zandvoort of omstreken. En eh, ik kon het niet meer bijhouden. ik, ik heb toch even rust nodig. nou zijn het stormachtige tijden. Hè? Dat weten we allemaal, als we naar het nieuws kijken. een beetje stormachtig weer ook. maar soms kan stormachtig weer ook heel rustgevend zijn. Tenminste, als het wordt gebracht door Joni Mitchell. Stormy Weather. together just can't get my poor old self together blue stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining. Oh. grandiose zangeres. Diana Kroll was dat met iets Wonderful. Daarvoor hoorde natuurlijk Joni Mitchell. En, eh, die had het over het stormachtige weer... Wat, eh, ja, wat zomaar kan gebeuren, maar wat in dit geval wel een hoop rust bood. Eh, it smells like teen spirit. En daar heeft Paul Enka het over. guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. are now. Entertain us, I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito. at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. NK. U heeft het zojuist kunnen horen. Ja, dat is natuurlijk een man die zijn sporen heeft verdiend in de popmuziek met name. Maar hij is natuurlijk ook eh, in staat om heel jazzy stukken eh, te laten horen. En dat heeft u zojuist eh, ook persoonlijk kunnen waarnemen, luisteraars. We gaan luisteren naar die overtoons. Het is een beetje een mannengroep, heb ik begrepen. En die zeggen dat ze hun ogen niet van me af kunnen houden. Nou, mannen met mannen, hè? <laughs> ja, zo ben ik niet. Ik ben niet van die club, hoor, maar goed. Ik heb er wel respect voor. Ik, uh, eh, leef een laat leven, zou ik zeggen. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God. I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel. Please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. make my ja, een talentvolle en eh, goed ogende mannengroep... die overtones met eh, You're Just Too Good To Be True Now. Hoe vaak zal dat nummer al gecoverd zijn? Ontelbare malen, maar altijd weer een genot om naar te luisteren. En dat genot gun ik u van harte luisteraars. Evenals Lady Be Good van Diana Reeves. Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I miss when some handsome guy can't go on like this. I could blossom out, I know with somebody just like you. So, oh, sweet and lovely, lady be good. Oh, lady be good to me. I am so awfully misunderstood. So, lady be good to me. Oh, please have some pity. I'm all alone in this big city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the wood. So lady, be good to me. Oh, ah, Baba, do ya do? Shadoo boo ba doo la doo dee dee dee doo ba doo dee doo Bo bee ba doo boo bee ba doo bee ba doo dee lo ba doo ba doo bee bo. Show ba ba ba lo ba bo bee bee dee. city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the weer zo'n aangename stem om naar te luisteren. Miss Diana Reeves met uh, Lady Be Good. Ja, eh, met een beetje, beetje toch eh, in een sentimentele bui. Nee hoor, dat onzin. Ik ben, maar ik, ik draai wel graag ook lekkere, rustige muziek. En Sand in the Clowns is natuurlijk een voorbeeld van een nummer wat... Ja, uh, kippenvelnummers zijn dat. En, en die blijven ook altijd de moeite waard om te draaien... in welk programma dan ook. Dit is de uitvoering van Karen Allison. Sand in the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground Isn't it bliss? Don't you Isn't it rich? And isn't it queer? Losing my timing be clowns. Well, mensen me te klappen ook. Nou, <laughs> dat was natuurlijk niet voor mij. Het was voor eh, James Morrison en uh, Seven Comes Eleven, want zo heette het nummer. We gaan even genieten van eh, een, een, dame uit Nederland met een saxofoon. Nou, dan weet u ongetwijfeld over wie ik het heb. Candy Dulver. En zij pakt de stukken weer voor u op. Pick up the pieces. Pieces van uh, Candy Dulver live uitgevoerd, luisteraars. Het gaat nog wel een paar minuten door zo. Eh, maar ik wil ook nog wat andere muziek laten horen in het programma eh, ZFM Jazz. Wat al meer dan 25 jaar natuurlijk een vertrouwd programma is hier in Zandvoort, bij Radio Zandvoort. En ik ga even met u naar de boerderij van good old McDonald. He had a farm en dat heb je al jaren, die boerderij. De jazzband Jukebox. toch met z'n allen. Dat die eh, good old McDonald nog steeds een boerderij heeft. Want dankzij dat feit konden wij eventjes afreizen naar de farm van McDonald's. We gaan eh, genieten van de Crusaders met Keep That Same Old Feeling. zo lang ga ik nog door. We hebben nog oh zo'n acht minuutjes te gaan, luisteraars... totdat de, eh, het nieuws en de reclame weer voorbij komen. Eh, we gaan even luisteren naar B.G. Ardeer. En dat is natuurlijk een eh, uitstekende Amerikaanse toetseniste. The Old Black Magic. met eh, The Old Black Magic. die zwarte toverkunst, dat toverde zij allemaal uit haar piano. Deze ehm, grandioze eh, Amerikaanse toetsenisten. We gaan eruit, luisteren, dat doen we met een eh, ja, super commercieel dingetje eigenlijk. jazz, nou ja, jazz. Nou, jazz, tuurlijk. We houden het gewoon op jazz. Uh, we rangschikken het er gewoon onder. Want het is gewoon te heerlijk om, om mee te eindigen. De Carpenters, ja, de medley. De kerstmedley. Ja, eh, mijn laatste jazzprogramma dit jaar. Ik eh, gun u allemaal de fantastische eh, komende weken... met, met kerst en oud en nieuw en alles wat erbij hoort. De gezelligheid, de, de lichtjes in huis, het sfeertje. Geen maken met je partner of met je, met je vriend of met je vriendin of weet ik van wie. Ook niet met je familie, gewoon lekker gezellig bij elkaar. En, eh, net als ik geniet hoor, mensen. En of we nou een winterwonderland hebben of niet, dat maakt allemaal niks uit. Als het een beetje regent, ja, jammer. Maar ja, we moeten het allemaal pikken van het KNMI. En van Piet Paulusma. En van Weerplaza. En al die weerzenders die ons... Eh, een witte kerst eh, voorlopig nog onthouden. Nou, je weet het maar nooit. We hebben nog een aantal weken te gaan en misschien dat de temperatuur daalt. En, eh, ik zal er niet meer doorheen kletsen. Veel te leuk deze muziek. Dank voor het luisteren allemaal en vrijdag de herhalingen. Dag. en stuur u allemaal fijne dagen en...